Daardoor stroomt er nu water in het vrachtschip. Aan boord zijn 18 mensen die willen er vanaf, zegt verslaggever Thomas Pekschoor. En dat is een probleem in dit weer. Met reddingsboten kom je daar niet snel, is het liefst twee uur varen. Maar er is nu wel een helikopter onderweg. Eh, die helikopter die zal daar waarschijnlijk binnen ongeveer 10 minuten zijn. En eh, dan zullen die mensen één voor één van dat schip afgehaald worden. Ja, de reddingsbrigades van IJmuiden en Scheveningen zijn er inmiddels ook naartoe met boten. Of de olietanker ook schade heeft, of de olietanker ook schade heeft, weten we niet. In Brazilië zijn 19 mensen omgekomen door overstromingen, waarvan 7 kinderen. Vier mensen zijn nog vermist. Het gebeurde in São Paulo. 500.000 gezinnen moesten hun huis uit. Hele wijken staan onder water en wegen zijn kapot. De afgelopen maanden trok al vaker noodweer over in Brazilië. De voetbaltransfers vliegen je vandaag om de oren. Het is de laatste dag waarop dat kan. Ik haal er even eentje voor je uit. Christian Eriksen gaat weer voetballen bij Brentford in Londen. I can't wait to get started and hopefully I'll, uh, I'll see you all very soon. Ja, Eriksen kreeg een half jaar geleden een hartaanval tijdens de EK voetbal. Hij moest vertrekken bij zijn club in Italië omdat hij daar niet mocht voetballen met een ingebouwde defibrillator, zo'n hartapparaatje. En hoe moet je internetbankieren of op je laptop een serie terugkijken? Sommige ouderen hebben geen idee hoe ze met een computer om moeten gaan. In Amsterdam zijn ze daarom begonnen met een Digimaatjes-project. Student Sava helpt bijvoorbeeld Wil van 82 op weg. Jonge mensen zijn snel erin, maar wij ouderen... wij worden gewoon automatisch trager eigenlijk in alles. Het is alleen maar gewoon echt heel mooi dat ik ze kan helpen. En ook zeker wanneer ik zeg maar, ook zie dat ze op een gegeven moment het zelf kunnen doen en het echt hebben geleerd, dan eh, word ik daar wel echt gewoon blij van. Het weer, het waait dus flink, vooral in het westen langs de kust. De komende uren gaat die wind wel een beetje liggen. Pas vanavond is het weer rustig. Morgen een rustig dagje, wel wat bewolking en nattigheid. En een graad of negen.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 Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts. En trouwens, bij ons vind je nu ook occasions met uitgebreide ANWB-garantie. Zo koop je met zekerheid. Kijk op anwb.nl slash autokopen.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 Bij een van die schepen stroomt water naar binnen. Reddingsbrigades zijn uitgerukt. De storm Corrie heeft op verschillende plekken in het land schade veroorzaakt. In Den Haag kwam een omgewaaide boom op zeker vijf auto's terecht. En in Scheveningen waaide het dak van een strandtent eraf. Uitgeverij Ambo Antos heeft excuses aangeboden vanwege het nieuwe boek Het Verraad van Anne Frank. Daarin werd een Joodse notaris aangewezen als de mogelijke verrader van de familie. Daar kwam veel kritiek op omdat er te veel werd uitgegaan van aannames.